Jelle Seubring met het NOS Journaal. In een straat in Spijkenisse is voor de tweede keer deze week een handgranaat aangetroffen. Het explosief lag voor een woning. De politie heeft de bewoners uit voorzorg uit het huis gehaald en opgevangen. In de nacht van woensdag op donderdag werd ook al een handgranaat gevonden. Die lag op de stoep van dezelfde woning. De explosieve opruimingsdienst heeft dat explosief vernietigd. In het Verenigd Koninkrijk zijn alle stemmen voor de parlementsverkiezingen geteld. Het was nog even wachten op een kiesdistrict in Schotland. Daar werden alle stemmen herteld. De liberale democraten wonnen de allerlaatste zetel... ten koste van de Schotse nationalistische partij SNP. Labour is met 412 van de 650 zetels de absolute winnaar van de verkiezingen. De nieuwe premier Starmer begon afgelopen vrijdag. Een man van 21 heeft in de Amerikaanse staat Kentucky vier mensen doodgeschoten op een verjaardagsfeest. De schutter was zelf niet de gast, maar was wel een bekende van de slachtoffers. Drie mensen raakten gewond, maar zijn niet in levensgevaar. Tijdens een politieachtervolging heeft de schutter zichzelf doodgeschoten. Ook Vlaams Belang sluit zich aan bij de nieuwe Europese politieke fractie Patriotten voor Europa. Vrijdag deed de PVV dat ook al. Patriotten voor Europa bestaat pas sinds kort en is opgericht door de Hongaarse premier Viktor Orbán. Nederland is door naar de halve finale van het EK voetbal. Het Nederlandse elftal won in Berlijn de kwartfinale van Turkije. Het werd 2-1 in het Olympiastadion. De eerste goal werd gemaakt door De Vrij. Het tweede punt kwam door een eigen goal van Turkije. Eerder afgelopen avond won Engeland de kwartfinale van Zwitserland door penalties. Daardoor speelt Nederland komende woensdag de halve finale tegen Engeland. En het weer. Het is wisselend bewolkt met op sommige plekken een bui en een graad of 10. Vanochtend droog en zonnig, maar in de middag en is er in het midden van het land kans op regen en onweer.